Het wordt een schriftelijke uitspraak en die wordt niet voor half tien verwacht. De rechtszitting werd gisteravond tegen 11 uur geschorst. Honderden medewerkers van de bank waren naar de rechtbank gekomen om directeur Scheringa te steunen. De nationale hypotheekgarantie doet vanaf volgend jaar alleen nog zaken met taxateurs die door de NHG zijn erkend. Zo hoopt de NHG hypotheekfraude tegen te gaan. Sommige taxateurs schatten de waarde van een woning te hoog in. Malafide vastgoedhandelaren profiteren daarvan als het huis moet worden geveild, blijkt de opbrengst veel lager dan de hypotheekschuld en draait de NHG op voor het verschil. De Dow Jones-index is voor het eerst in een jaar boven de 10.000 punten gesloten. Beleggers waren onder meer optimistisch door goede cijfers van chipfabrikant Intel en de bank JP Morgan Chase. De bank maakte de hoogste winst bekend sinds de hypotheekmarkt in 2007 instortte. In het noordwesten van Pakistan heeft een zelfmoordenaar zich bij een politiebureau in zijn auto opgeblazen. Dat gebeurde in de stad Kohat. Bij de aanslag zijn volgens de autoriteiten zeker tien doden gevallen, onder wie mogelijk ook enkele schoolkinderen. De aanslag is vermoedelijk het werk van de Pakistanse Taliban. In Zimbabwe dreigen weer spanningen nu een prominent lid van de voormalige oppositiepartij MDC opnieuw is opgepakt. Roy Bennett zat begin dit jaar al een maand vast en hij is nu weer gevangen gezet op verdenking van terrorisme. De MDC spreekt van een politiek proces waarmee president Mugabe wil voorkomen dat Bennett in de regering komt. Argentinië heeft zich geplaatst voor het WK voetbal in Zuid-Afrika. De ploeg van Maradona versloeg Uruguay met 1-0. Ook Honduras plaatste zich vannacht door een zege op El Salvador voor de eindronde. Gisteravond kwalificeerde Zwitserland zich door een gelijkspel op Israël.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 One night in heaven. ZFM. the sun goes down, as long as I'm gonna be around you, when the sun goes can't see the wood for so many trees. She pours it out to me, so I talk her down, get her feet back on the ground.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 Whoa, whoa. if you were good to me? What if I could hold you till I feel you move inside of me? And what if it was paradise? And what if we were symphonies? another heartache on my lips. I don't wanna be angry no more, but you know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, know for sure, I don't wanna be lonely. van Zandvoort. Cause my feelings for you are still